Jan van der Putten met het NOS Journaal. Van de vier verdachten die nu nog vastzitten voor het plegen van openlijk geweld in Amsterdam... zijn er twee minderjarig. Begin komende week worden de vier voorgeleid aan de rechtercommissaris. Voor en na de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv... werden in totaal 62 mensen aangehouden. Het merendeel voor ordeverstoringen. Tien mensen worden verdacht van bijvoorbeeld belediging, vernieling... of het bezit van vuurwerk. Er worden meer aanhoudingen verwacht. Met name voor het plegen van geweld tegen Israëliërs... donderdag laat op de avond en s'nachts. Qatar trekt zich terug uit de onderhandelingen over een staakt het vuren tussen Hamas en Israël. Eerst moeten die partijen serieus laten zien dat ze willen onderhandelen, zeggen diplomatieke bronnen in de golfstaat. Samen met Egypte en de VS speelde Qatar een belangrijke rol in de gesprekken. Vaak werd er onderhandeld in de hoofdstad Doha. Al meer dan tien jaar had Hamas een politieke afdeling in Qatar. Onder druk van de VS zou Qatar Hamas het land uit willen zetten. Hamas zegt dat die organisatie nog geen oproep heeft gekregen om te vertrekken. De afgelopen dagen ligt het aantal asielzoekers in Ter Apel onder het afgesproken maximum van 2000. Volgens het COA hoeft s'avonds niemand naar de nachtopvang. Het COA krijgt een boete voor elke dag dat het aantal mensen in het aanmeldcentrum te hoog is. De afgelopen tijd is er meer opvang in biddinghuizen beschikbaar. En in het algemeen is de instroom van asielzoekers vrij laag. In de Eredivisie is een van de vier wedstrijden van vanavond inmiddels gespeeld. FC Groningen won thuis van Sparta.